uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe CAO e voor het streekvervoer. De werknemers krijgen stapsgewijs 15% meer loon en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen, zoals extra pauzes. Het CAO-akkoord e moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden... die wekenlang actie hebben gevoerd. Ruim drie weken na de provinciale verkiezingen speelt overwinnaar BBB overal een hoofdrol in de formatie. In Friesland en Zeeland worden al inhoudelijke formatiebesprekingen gevoerd. In vijf andere provincies ligt al wel een advies voor een coalitie met de BBB, maar de inhoudelijke gesprekken moeten daar nog beginnen. In de overige provincies wordt nog bekeken met wie de BBB het beste kan samenwerken. Het Israëlische leger heeft doelen van Hamas bestookt in de Gazastrook en Libanon. Gisteren werd Israël van beide kanten aangevallen met raketten. De aanvallen houden verband met de onrust van de afgelopen dagen op de Tempelberg in Jeruzalem. Een heilige plek voor zowel Joden als moslims. De Israëlische politie viel daar de Al-Aqsa-moskee binnen. De Verenigde Naties houden al twee dagen ruim 3300 Afghaanse medewerkers thuis. Deze week besloot de Taliban-regering dat Afghaanse vrouwen niet meer voor de VN mogen werken. Uit protest zet de VN nu ook geen lokale mannelijke medewerkers in. In Afghanistan hebben ruim 28 miljoen mensen hulp nodig. Het merendeel lijdt honger. Een man van 27 moet een half jaar de cel in voor het aanrijden van twee vrouwen... in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop, eind 2020. Een van de slachtoffers raakte door het ongeluk grotendeels verlamd.